12 uur. met het NOS-journaal. Vlak voor het verstrijken van de deadline zijn er zaterdag 165.000 belastingaangiftes gedaan. Tot gisteren konden mensen aangifte doen. In totaal heeft de Belastingdienst nu 9 miljoen aangifte inkomstenbelasting binnengekregen. Waarschijnlijk worden dat er 12 miljoen, omdat veel mensen uitstel hebben aangevraagd. Steeds meer gemeenten maken afspraken met woningcorporaties om meer sociale huurwoningen te bouwen. De koepel van woningcorporaties zegt dat het onder meer nodig is om vluchtelingen met een verblijfsvergunning een huis te geven. Maar volgens minister Blok is dat niet nodig. Zijn partij, de VVD, zegt dat het een aanzuigende werking kan hebben als Nederland speciaal voor vluchtelingen huizen gaat bouwen. Het Rode Kruis begint een inzamelingsactie voor Afrika. De hulporganisatie maakt zich grote zorgen over de aanhoudende droogte op het continent. Voor zeker 42 miljoen mensen dreigt hongersnood. Door geld in te zamelen via Giro 7244 wil het Rode Kruis extra voedsel, water en medische hulp kunnen bieden. Ook gaat er geld naar voorlichting. Zo worden boeren bijvoorbeeld voorgelicht over de gevolgen van klimaatverandering. De politie heeft vannacht in het Noord-Hollandse Rijzenhout een man neergeschoten. Hij rende weg toen hij werd betrapt tijdens een inbraak waarop agenten op hem schoten. Een aantal andere inbrekers ging er in een auto vandoor. Zij zijn nog niet gepakt. Een van de verdachten van de liquidatie in IJsselstein twee weken geleden is eerder veroordeeld tot jeugd-TBS. De man van 23 uit Rosmalen werd een paar dagen na de liquidatie opgepakt. Bronnen melden aan de NOS dat hij in het laatste deel van zijn jeugd-TBS zat en onder voorwaarden thuis was. Dan nog het weer. Veel zon bij 13 tot 18 graden. Het waait wel stevig op sommige plaatsen. Later op de dag meer bewolking. Vanuit het westen regen. Die trekt morgenochtend weg en dan is er geregeld zon bij ongeveer 13 graden.